imago zorgt er ook voor dat eerstejaars er geen trek meer in hebben. Dat deden 175 studenten mee aan die ontgroening van eh, Tragos, een van die vier grote studentenverenigingen in Maastricht. Tot nog toe lijkt het zo te zijn dat er 40 zijn afgehaakt tijdens die ontgroening. Eh, dus het heeft ook wel wat dat betreft nou ja, een hoop leden gekost. De universiteit beraadt zich nog over andere maatregelen tegen Tragos. Ons land zorgt niet goed voor de meest kwetsbare kinderen. Kinderen die uit huis worden geplaatst omdat het thuis niet veilig is... zijn soms nog slechter af op een andere plek. Ze krijgen niet de aandacht en hulp waar ze recht op hebben, zeggen onderzoekers. Die roepen de overheid op om er heel snel iets aan te doen. Nieuws uit Allang Dode Dierenland. Experts hebben namelijk het oudste zoogdier ooit ontdekt met hulp van fossielen. Het is een spitsmuis die 225 miljoen jaar geleden al met zijn snuitje rondsnuffelde op aarde. Hij was ongeveer 20 centimeter en leefde tegelijk met de oudste dinosaurussen. En Primoz Roglic is vandaag niet van start gegaan in de Vuelta. Gisteren in de laatste 100 meter reed hij nog voorop toen het misging. Hoe is het mogelijk? Ja, hij kwam zo hard tegen het asfalt dat hij er te veel last van heeft... en vandaag dus niet meer op de fiets is gestapt. Roglic stond tweede in het algemeen klassement achter de Belg Evenepoel. Het weer, aardig wat zon, beetje drukkend, 22 tot 26 graden. Komen weer buien aan vanavond, vannacht, maar later ook nog. Al laat de zon zich morgen ook wel even zien. Het wordt wel wat koeler, een graadje of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid. De ringweg van Amsterdam bij Buitenveldert. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is de weg wel weer vrij. Op eh, de A10 Oost tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Op de binnenring bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. 5 eh, kilometer file daar met een half uur vertraging. Omrijden kan via Amstelveen over de A1 en de A9.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 Stop, baby.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 这是什么？ jouw ZFM.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

let me know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 ZFM's antwoord 106.9 FM. Negen is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. gebruik me, als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent. Toch gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar Ik lig alleen in bed, het is leeg en keel ben altijd op ik ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen je het voordeel van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog wat je worden op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat Wacht, dus alles dat ik zei dat is bedacht door mij te trekken, mij te hebben in je macht. Het is jouw geluk, baby maak me stuk, dus weet je houdt van gaan, Weet dat ik je lust, weet je houdt van buikjes, weet hoeveel het kost, dus zie me naar de zuidruk, sana. Oh, gebruik me, gebruik me, stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent, oh gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik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 spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true. Yes, I love you. Sunny, yesterday, oh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 ZFM. It's about to be on. It's about to be on. I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. You the last of a fierce competition. Get a view from a better position. Never cross question got my attention.